Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Alle medeverdachten in de zogeheten Rotterdamse koffermoordzaak... zijn in hoger beroep vrijgesproken. In 2021 werd Manuel Alvarez in stukken gesneden en in koffers gestopt. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs. Drie van de vier medeverdachten kregen 1 tot 20 jaar cel... en een vierde werd vrijgesproken... Het OM ging in hoger beroep, maar het Hof spreekt nu alle vier medeverdachten vrij. En de straf voor de hoofdverdachte werd met ruim vier jaar verlaagd. Nabestaanden zijn woedend. Ze zijn ervan overtuigd dat alle verdachten schuldig zijn. De vier grote steden hebben de winteropvang voor daklozen weer geopend. Dat gebeurt als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt... en het gevaarlijk is om buiten te slapen. In Amsterdam gaat het om 250 extra plekken. In Utrecht kunnen 175 mensen terecht. En in zowel Rotterdam als Den Haag gaat het om zo'n 150 plekken. De winteropvang blijft tenminste drie dagen open. Daarna is het afhankelijk van de weersverwachtingen. Op het Vierse Meer in Zeeland zijn zondagnacht drie stropers op heterdaad betrapt. Ze hadden meer dan 1100 kilo aan tapijtschelpen gevist. De Voedsel- en Warenautoriteit vermoedde al dat er illegaal werd gevist op het meer... en daarom volgde een controle met behulp van onder meer de politie. De vissers probeerden nog te vluchten, maar de politie hield ze aan. De schelpen zijn meer dan 22.000 euro waard en zijn teruggelegd in het water. Tapijtschelpen zijn belangrijk voor het ecosysteem omdat ze water filteren... en ze worden vaak gebruikt in pasta gerechten. De uitspraken die het punk-rap-duo Bob Villen deed op het festival Glastonbury zijn niet strafbaar, concludeert de Britse politie. De zanger riep onder meer dood aan het Israëlische leger... waarop premier Starmer sprak van haatzaaiende taal. De politie concludeert nu dat niet aan de criteria voor vervolging wordt voldaan. Het weer, het koelt flink af vanavond en vannacht klaart het op en kan het wat vriezen. Morgen is er bewolking, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 1 tot 4 graden, al voelt het kouder aan door de noordoostenwind.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 December. Warm when the cold breezes blow. My arms so loving, a kind of oven to melt the sleet and snow glows like an ember. Longs to be loved just by you. If it could be so, then you'd keep me so warm in December too. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag Alco Beuving. En dan beginnen we altijd traditioneel met het nummertje van Julie London, Warm in December. 1956 overigens, dit nummer. Het tweede uur open ik met Samara Joy, die ook dit nummer zingt. Maar dat is van latere datum, ik dacht 2023. Dus eh, ja, het staat in de eh, laatste zondag voor de kerst, zal ik maar zeggen. Eh, we gaan twee uur prachtige muziek draaien. En dan heb ik het natuurlijk over kerst, jazz, warme klanken, swing... mooie, rijke akkoorden, improvisatie en een gezellige wintersfeer, zou ik zeggen. Nou, of het gezellig wordt, dat is altijd nog maar de vraag. Want het nummer wat ik vervolgens heb klaargezet... dat is er eentje van eh, Ramsey Lewis. En dat is de Christmas Blues. Ik ga hem even opzoeken, want ik heb een hoop neergezet. Moet ik hem even... Hier heb ik hem. De Christmas Blues, ja. De Christmas Blues, ja, voor sommige mensen is december helemaal niet zo fijn. En die hebben dan toch een beetje last van depressie. Eh, ja, Ramsey Lewis heeft ooit een prachtige uh, eh, LP gemaakt. En de Christmas Cocktail... En eh, ja, mooie muziek staat erop. cd van Ramsey Lewis. Die zou eigenlijk iedereen in zijn bezit moeten hebben. Dit staat alleen maar voor prachtige kerstmuziek. Een ehm, zangeres die eh, altijd veel indruk op mij gemaakt heeft... is Anne Hampton Galway. Een uh, ja, wat, eh, pianiste, zangeres, mooie muziek gemaakt. Heel veel. Dit is een, van een cd'tje uit 2015, Hope of Christmas. Santa Doesn't Like Me, Anne Hampton Galway. Santa doesn't like me. December winds grow cold. What's happened to the jolly elf from the stories I was told? Santa doesn't like me. I'm not sure what to blame. Oh, how I miss those rosy cheeks and each new reindeer game. guy may have heard me say his wife is too fat. I'm just concerned about her health. What's so wrong with that? Santa doesn't like me, the stocking's limp and bare. My winter nights are silent, there's no jingle in the air. lost my home address. I'm sure my name now tops his list. Naughty or not. Ja, dat ik je vast wel herkent is natuurlijk Christian McBride. En die heeft ooit een prachtig cd'tje gemaakt. This Christmas. Ja, de meeste jazzmuzikanten hebben allemaal wel een kerstcd of een eh, kerst-LP uitgebracht. Ooit in het verleden. Want de kassa moet toch rinkelen. Ze moeten wat verdienen. Uh, een van de nieuwste kerstcd'tjes die ik tegenkwam dit jaar... was een kerstcd van een eh, Canadese jazzzangeres genaamd Jill Barber. En die heeft een kerstcd uitgebracht. Holy Jolly Jill Barber Christmas. En dat is dan echt een, ja, een karakteristieke eh, kerst CD Warm, klassiek, modern kerstalbum zou ik zeggen. En er staan hele mooie nummers op. En ik zit erg te twijfelen of ik nou zal draaien. Het nummertje Underneath the Tree of You're a Mean One, Mr. Greens. Ik kies voor de laatste. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half love my skin, your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two, I'd take the seasick crocodile. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk. Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stunk. You're a rotter, Mr. Grinch. You're the king your heart's a dead tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable. Mangled up and tangled up, no. You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with horses mixed always thought green looked good on me. Ja, dit was echt een uh, zwoele versie van You're a Mean One, Mr. Grinch. En eh, deze hele cd is een eh, ja, mix van romantiek, vrolijkheid en nostalgie. Geschikt voor een feestje of een rustig avondje thuis... met warme chocolademelk natuurlijk. Nou, daar gaat het natuurlijk om in de decembermaand. Een man die ieder jaar een kerstcd uitbrengt. En eh, die heet Niels Landgren. En dat is een uh, uit Zweden. En volgens mij is dit nummertje 9, als ik me niet vergis. En ja, ieder jaar brengt hij zo'n prachtige cd uit. En ook dit jaar heeft hij dat weer gedaan. Christmas with my friends. Niels Landgren en vrienden. When you get that certain Christmas feeling, when you feel your heart lift through the ceiling, then you know that soon we'll be gathered again for Christmas with my friends. When you hear the bells of Noel ringing and you hear the carolers a singing, you might think you've had just enough of that song. another season that we're standing up here once again. Now I can think of nothing more appealing than spending time with you and all my friends, decking all the halls with boughs of holly. With these guys, it's easy to be jolly. Echoes from the laughter seem never to end. we done. So when you get that certain Christmas feeling, when you feel your heart lift through the ceiling, then you know that soon we'll be gathered. gifts us with a vegan lead. Queen Ida and our Jessica enchanting. And Santa Claus on bus is also sweet. Schnutte sets the mood with so much feeling. Johan strums away upon the heartstrings. Secretly, I'm hoping this night never ends. bij Niels Longgren was het in ieder geval een vrolijke bedoeling... als je het zo hoort. Ze hebben er plezier in om met elkaar te spelen. En ja, het is eigenlijk best grappig. Ieder jaar brengt hij zo'n cd uit. De laatste negen jaar. Dus eh, echt de moeite waard. Er zitten eh, eh, juweeltjes tussen. in het struinen naar kerstmuziek kwam ik ooit een cd tegen... met Italiaanse een Italiaanse cd met eh, allerlei, eh, ja, beetje eh, bijzondere muziek. En op deze cd stond ook een nummertje van Ennio Morricone. Nou zou je die niet zo gauw verwachten bij de kerstmuziek. Maar dit nummer is wel aardig. Per Dalila heet het. Komt uit de film, dacht ik. Zoals alles. van de leukste liedjes van de kerstperiode is een liedje wat helemaal niks met kerst te maken heeft. Het is een nummertje van Herman Hermits en het heet East West. is ooit gecomponeerd door uh, Goldman, eh, je weet wel, van 10 En eh, ja, vanwege, het voldoet aan een aantal kenmerken van kerstmuziek, zou ik maar zeggen. En het is een leuk nummertje, dus duurt maar twee minuten. Dus een, even een tussendoortje. over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest, singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must Swell joints, everything classy, nothing that's passy, only the best. Lush girls, ogling and dying sighing. This is success. What a great life it must be! What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out the bells at home come ringing up, and I feel all alone, then I think of my home. Oh. hier zaten zeker eh, bellen in. En eh, vandaar dat het zo bij de kerst past. Maar het heeft helemaal niks met kerst te maken natuurlijk. Maar kerstmuziek, ja, zeker in de jazz... dat bevat toch een aantal gemeenschappelijke componenten. Onder andere de swingende ritmes. Eh, lichte shuffle grooves zitten er vaak in. En ja, ook de kerstmelodieën worden vaak verrijkt... met uitgebreide akkoorden en reharmonisaties. Improvisatie is natuurlijk ook altijd mogelijk... En wat ze eigenlijk allemaal hebben, dat is warm timbre. En ja, de, de crooner-stijl zou ik maar zeggen. En dat geldt ook voor June Christie. Ook niet een echt een... Eh, eh, ja, die heel bekend geweest natuurlijk. Dit is al wat ouder werk. This Time of Year. thought twice before deciding not to go. The laughter sounds so nice. I'll just stay here. I'm a loss in a crowd. There's no loneliness allowed at a bar. LP was dit, CD later ook. En eh, ja, de arrangementen zijn eh, schitterend. En die stem van Christy, ja, warm, een beetje heese stem. En ja, mooi. Gewoon een mooie kerstcd. De moeite waard. De moeite waard kan ik ook zeggen van eh, natuurlijk een hele bekende... die we allemaal wel kennen uit het Roy Hargrove. En die heeft samen met Christian McBride... Rusty, de, ook wat op de, Frosty de Snowman op de plaat gezet. Mooi nummertje ook. Ja, dit is een eh, zangeres. Eh, haar naam is, even kijken hoor, wat haar echte naam ook alweer is. Oh ja, Sarah Joyce. En eh, maar ze is bekend onder haar artiestennaam Rumor. En die heeft ook mooie muziek gemaakt. Een, echt een, fenomenale cd is The Seasons of My Soul. En ze heeft ook een aantal EP'tjes uitgebracht. Onder andere dit kerst-EP'tjes met muziek van Burt Bacharach. Dat is ook weer die, echt die stijl van Bacharach. En ja, die trompetjes zitten er weer in. Een prachtig nummertje. Rumor. Rumor, ja, kersttijd. De, we draaien muziek die je eigenlijk niet zoveel op de radio hoort. Misschien wel helemaal niet. Het zijn altijd dezelfde die je hoort. En eh, wij hebben gekozen voor kerstmuziek die heel mooi is... en uh, een jazzachtergrond heeft of easy listening is. Uh, dat kan je ook zeggen van Nicholas Payton... die Santa Claus is Coming to Town. dat was uh, Nicholas Payton. En eh, we hebben nog meer mooie muziek. Onder andere Nancy Wilson. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen. That's What I Want For Christmas. Ja, dat zit iets niet goed. Er is iets met de computer. Even kijken wat we kunnen doen hieraan. Even. It's not the glow you feel when snow appears. It's not the Christmas card you've sent for years. Not the joyful sound. Ja, beste luisteraars, dat was natuurlijk niet Nancy Wilson. Dat kan ik wel duidelijk stellen. Dit was Mina, een Italiaanse zangeres... die volgens mij ontzettend ontzettend veel eh, LP's en CD's uitgebracht heeft. En dit was van een CD, The Christmas Songbook. En dat is denk ik een Disney-productie, want het hele album is opgeleukt met allerlei vrolijke Disney-tekeningen van Donald Duck en zijn consorten. Maar deze CD is best een grappige CD van Mina. En eh, eh, als u kleinkinderen heeft, dan is het, er zit een leuk boekje bij met dus inderdaad allemaal Disney-plaatjes van Donald Duck. Eh, Mina in plaats van Nancy Wilson. Maar goed, die hou je dan te goed voor me. Die doe ik zo terecht. Want wat heb ik nog meer klaarstaan? Oh ja, mooie. Kenny Drew en Mats Finding. Kenny Drew, dat is deze. Eh, even kijken hoor. Kenny Drew, Kenny Drew. Hier heb ik hem. Twinkle, Twinkle, Little Star. Ook een mooi nummertje. Ja. Dat is Kenny Drew op de piano en Mats Finding natuurlijk op de bas. Twinkle, twinkle, little star. Mooi nummertje ook. Ik eh, heb geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz... samenstelling, presentatie Anko Beuving. En we draaien kerstmuziek, maar niet de kerstmuziek... die je de hele dag op de radio hoort. Het is toch door allerlei andere artiesten. Ik ga eruit met een nummertje van Mindy Abair En dat is de saxofoniste. Christmas Time is Here.